straten zijn verlaten, het is al laat. Alleen een taxi die op zijn stekkie staat. Ik sta hier lang te wachten, je zou hier moeten zijn. Maar je komt weer niets, dat doet me zoveel pijn. trap er toch weer in. Ik weet al weken, het heeft toch echt geen zin. Ik zal maar niet wachten, je komt toch niet meer bij mij. Blijf maar weg, maar laat me dan wel vrij. stilte, dus ik vraag aan iedereen, toe mij alleen. Ook al sta je hier straks weer voor mijn deur ja, dan weet ik, er komt toch weer gezeur. Mijn hart zegt het is over, het is nu echt voorbij. Ik heb van je gehouden, maar jij eigenlijk nooit van mij. dus ik vraag